is waarschijnlijk lager dan ooit. In een onderzoek in opdracht van de NOS zegt 43% van de ondervraagden te gaan stemmen. Vier jaar geleden was de opkomst bij de raadsverkiezingen 54%, toen al het laagste percentage ooit. De meeste ondervraagden zeggen dat ze niet gaan stemmen omdat de verkiezingen hen niet interesseren. Uit het onderzoek blijkt verder dat lokale partijen waarschijnlijk de grote winnaars worden, net als vier jaar geleden. Frank Rijkaard stopt definitief als voetbaltrainer. Zoals het er nu uitziet word ik in ieder geval geen hoofdtrainer meer, zegt hij in Voetbal International. Rijkaard is al meer dan een jaar niet actief geweest na zijn ontslag als bondscoach van Saoedi-Arabië. De 51-jarige Rijkaard beleefde een trainerscarrière met pieken en dalen. Als bondscoach nam hij ontslag na de verloren halve finale op het EK in eigen land in 2000. Maar hij won ook de Champions League met Barcelona in 2006. In de sportschool in Heerenveen zijn mensen onwel geworden na het inademen van een onbekend gas in een zwembad. Tien kinderen en drie volwassenen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens onbevestigde berichten is er chloor ontsnapt uit het zwembad in de kelder van het gebouw. In het pand worden vooral zwem- en judo-lessen gegeven. In Duitsland is een man van 53 opgepakt, van 93 opgepakt... die als SS'er in het vernietigingskamp Auschwitz zou hebben gewerkt. Volgens de Duitse justitie is hij in 1944 als hospik betrokken geweest... bij de moord op ruim 1700 gevangenen. Onder meer uit Duitsland, Frankrijk en ook Nederland. Het Openbaar Ministerie in Duitsland doet een laatste poging om Auschwitz-schuldigen op te pakken. Tegen 30 van hen zou genoeg bewijs zijn om ze te arresteren. Het weer vanavond trekken er buien over het land. Vooral aan zee waait het stevig. De buien trekken vannacht grotendeels weg. Morgen gaat op veel plekken de zon schijnen.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 Ja, eh, we hoorden Teddy Wilson met eh, Lionel Hampton. Die twee samen hebben met Gene Krupa en met eh, de Benny Goodman een fantastisch kwartet gevormd, heel lang. En dat was een, eh, een, een hele mijlpaal in de jazzgeschiedenis. Wij gaan nu luisteren naar ehm, Teddy Wilson met zijn big band... die Billy Holiday begeleidt uit een opname van 1941. Love Me or Leave Me. to know Tony Bennett. 88 jaar en nog steeds optredend. En nog steeds is er helemaal niks mis met eh, meneer zijn stem... en de fantastische begeleiding die hij altijd maar om zich heen weet te vinden. We gaan nu naar een andere Amerikaanse icoon. Uh, eh, Mr. Jerry Lee Lewis. En die heeft een, eh, een opname gemaakt zoals alleen hij dat maar kan. En dit is de bekende hit CC Rider. nice it seems, and just how much really means. La, la, la, do dear to me, yes, siree. Dear to me, yes, siree. Can't you see, baby, I can't lose those good old Basin Street blues. look like they're taking some cat to jail. No, it's the moon is pale and the sun is, and, and the sun is gone and, and the steamboats are coming and they're splashing in the garden. Woo woo, uh, Bible's And the pale moon shining on the fields below. Folks all singing songs soft and low. You need to tell me what cause I know. Sleepy time down south, soft wind blowing through the pine wood trees and the folks down there live a life of ease. When old mammy falls upon her knees the sleepy dam down south. Steamboats on the river Down, Nou, die sleeping time is over als je Louis Prima... achter elkaar Basin Street Blues en het laatste aangekondigde nummer hoort. Heerlijk, iedereen is wakker en dat mag ook best met dit mooie weer. Want zorg ervoor, als je nog in Haarlem omstreken bent... dat je op tijd in de auto zit. Want als je om 12 uur komt, dan mag je even keurig netjes wachten... tot je aan de beurt bent en kom je vroeg. No problem, Zandvoort altijd goed bereikbaar. Ja, wij hoorden onze vriend Louis Prima... die altijd eh, een, op een ontstekelijke manier de, weet om de, de muzieknoten er op een gekke manier uit te krijgen. En het geheim is dat zijn drummer... Hij was zelf ook drummer, maar de drummer van de band eh, heel veel met de zogenaamde zogenaamd met open bekkens speelt. Waardoor het eh, vanzelf een soort een drive en een jive krijgt. Eh, luisteraars van ZFM, inmiddels heeft u gemerkt dat wij vandaag veel aandacht besteden aan vocalisten en vocalistes van allerlei pluimage uit allerlei tijdperken. En na Louis Prima eh, lijkt het ons heel goed om iemand te laten bezingen. Dat het eh, heel goed is om maar te swingen. It don't mean a thing if it ain't got that swing. En dat is een nummer van Duke Ellington... En dat wordt gezongen door de inmiddels nog steeds spelende 75-jarige Dr. John. CFM Jazz. Vandaag met Peter den Boer en Fred Kansberg. I'll play the part again. nog in maart deze opname kon plaatsvinden... tussen Ray Charles en Nora Jones. Want op 10 juni 2004 stierf eh, Ray Charles op 73-jarige leeftijd... ten gevolge van leverkanker in zijn huis de Beverly Hills... omringd door familie en vrienden. En verder hoorde u nog op Hammond Orgel Billy Preston en eh, de piano... Wie werd die bespeeld? Ja. Peter, want jij weet Door dat. Nora Jones. Nora Jones zelf. Dus niet alleen zingen, maar ook nog spelen. Fantastisch nummer. Ja, eh, Nora Jones die wordt nogal eens uh, uh, gemakshalve in één adem genoemd. Dan wel verwisseld met Madeleine Peru. dat is een, een, een tijdgenoot. die doet allemaal heel andere dingen. En die heeft op een hele mooie manier stukken van anderen eh, ook op de plaat gezet. Zelf is zij eh, eh, een beetje zwevend tussen publiciteit zoeken en op de achtergrond blijven. Blijft heel lang in de studio en jaren achter, op de achtergrond. En eens komt weer een prachtige plaat. Wij gaan haar nu horen met een prachtig nummer van Leonard Cohen. Dance Me to the End of Love. beauty Georgia Georgia The whole day through And just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia, Georgia, a song of you comes sweet and clear as moonlight through the pine. Cause her eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road leads back to you Georgia, Georgia no peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia No peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Just an old sweet song Keeps Georgia on my Georgia on my mind. Good old Willie Nelson. In eh, Amerika, in de platenzaken. Als je daar gaat snuffelen, dan eh, vind je een heleboel platen die bij ons onder het pop staan... vind je daar onder het eh, vakje country. En Willie Nelson is een, staat heel veel in de country bakken... maar staat net zoveel in de jazz bakken. Dat is heel bijzonder. Ja, Ryland Peter Ry Cooder. Hij werd geboren op 15 maart 1947 en is een Amerikaanse gitarist en producer. Aanvankelijk werkte hij als slidegitarist. gitarist maar hij heeft ook veel gewerkt als studiomuzikant... waarbij hij aan vele films de soundtracks heeft gemaakt. Laten we heerlijk gaan luisteren naar eh, Ry Cooder, maar ik denk dat Peter eerst nog een opmerking heeft... want een van zijn favoriete Bandionist of, of, of eh, speelt hij hiermee. Wat is de naam daarvan? Ik ken hem niet. Eh, Flaco Jiménez. Dat is een... Eh, een ik heb het al eens meer hier verteld. Dat is een, een man die onwaarschijnlijk kan improviseren op de accordeon. En ik heb hem een paar keer gezien. Als je hem ziet, je geeft hem een stuiver... Hij heeft een accordeonnetje waarvan je denkt dat hij 24 keer van de hoogste verdieping naar beneden stuitert. Maar onwaarschijnlijk wat die man eruit haalt. Uh, horen wij samen met Flaco Jiménez. Ja, Raikouder in het nummer Hill Have To Go. closer to the phone And let's pretend that we're together Zandvoort eh, vanmiddag. Om wie u kunt u getuige zijn van het optreden van Adam Spoor. En dat is toch wel een man die tot op hoge leeftijd door blijft gaan met spelen. En hij doet het met een enthousiasme waar je helemaal warm van wordt. En daar nog een drankje bij. En dan is het goed vertoeven vanaf eh, vier uur in het Wapen van Zandvoort. Tot een uur of zeven. En eh, Adam Spoor en zijn quintet hebben ook hun sporen achtergelaten op diverse cd's heb er hier één eh, van. En dan speelt hij samen met D. Kaart, trompetist. San Jolanda Kaart, de dochter. En eh, dan ook nog Adam Spoor, Frits van Tonger op de piano. Wally Zeilmaker op de gitaar. Rob Weenhuis op de bas. En Kees van Lent op de drums. All right, you win. Well, alright, okay, you will. I'm in love with you. Well, alright, okay, you will. Baby, what can I do? I'll do anything you say, as long as it's me. just love me like I love you ain't gonna be hard to do. Alright, okay, you will. I'm in love with you. Alright, okay, you will. Baby, what can I do? If you wanna be my man, sweet baby, take me by the hand. Okay. Win, You're in Love With Me. Gisteravond was op eh, Canvas de prachtige zwart-wit film uit 1958. Uh, 1955, La Diabolique. Met eh, Simone Signore in de hoofdrol. En dat deed mij terugdenken aan de, aan de Nouvelle Vague de zwart-wit serie uit de jaren 50... waar Frankrijk eh, de primeur in had. Eh, prachtige films. En een van die films die is blijven hangen... is eh, de film Lift naar het schavot. Ascenseur pour l'échafaud van Louis Malle... waar Jeanne Moreau een, een hoofdrol vertolkte... En, en gelijk de doorbraak maakte... Grappig is dat zij tot dan toe B-films maakte... omdat ze weigerde crime te gebruiken en make-up te gebruiken. En in deze film kwam dat juist heel mooi naar voren... omdat uh, daar kennelijk op een natuurlijke wijze speelde. Maar wat is het nou bijzondere... de filmmuziek van deze film L'Ascenseur pour l'Échafaud... die is eh, gemaakt door Miles Davis. En het bijzondere is dat Davis die heeft eh, die film gewoon bekeken... en heeft hem eigenlijk alle nummers geïmproviseerd... Hij heeft op twee dagen eh, dat opgenomen. En we gaan nu horen eh, ehm, hem in een, eh, een stuk uit die film...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 Oekraïense soldaten op de Krim hebben van de regering in Kiev toestemming gekregen om zich met wapens tegen aanvallen te beschermen. De toestemming komt na de bestorming van een Oekraïense basis door gewapend.